Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. 140 fatbikers zijn het afgelopen half jaar op de spoedeisende hulp beland. Veiligheid NL zegt dat er bijna twee keer zoveel mensen gewond zijn geraakt... na een ongeluk op een fatbike dan een jaar eerder. Ja, het is ernstig letsel en bij eh, een jonge doelgroep. Het gaat om eh, in 24% van de gevallen bij een fatbike om ernstig hersenletsel. Eh, en dan bij een doelgroep van 10 tot 15 jaar. De cijfers zijn zeker niet compleet. Ze zijn gebaseerd op informatie van 14 van de dik 80 spoedeisende hulpposten in Nederland. Daarom denkt Veiligheid NL dat er veel meer bestuurders en passagiers van fatbikes gewond raken. Wij denken dat er ja, toch een soort verplaatsing is van, eh, van verkeer. Hè. De snorfiets, daar mag je pas op eh, vanaf 16 jaar en dan moet je ook een helm op en eh, volgens mij ook een rijbewijs hebben. dat hoeft op een gewone elektrische fiets niet. Daarmee is het natuurlijk een populair ja, voertuig. maar de meeste kinderen op deze fiets hebben ook gewoon eenzijdige ongevallen. En dus er is helemaal geen andere eh, deelnemer bij betrokken. Ja, en dan moeten we gewoon ja, zorgen dat die kinderen niet op zo'n fiets komen. Morgen stemt de Tweede Kamer over een minimumleeftijd van 14 jaar voor fatbikes. Veiligheid NL ziet liever een minimumleeftijd van 16 jaar voor alle elektrische fietsen. In Japan zijn zes mensen door noodweer om het leven gekomen. In het getroffen gebied heeft het zo hard geregend dat stukken land onder water zijn komen te staan. Ook waren er aardverschuivingen en zijn verschillende huizen weggevaagd. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar acht vermiste mensen. Op wegen in Brussel, Antwerpen en een hoop andere Belgische steden... kon je gisteren de Downward Facing Dog doen of een rondje skaten. Het was een autovrije zondag en dus namen fietsers en wandelaars de straten over van automobilisten. Deze vrouw deed de zonnegroet op de snelweg in Gent ben hier zelf al vaak met de auto gepasseerd. Eh, het is wel uniek eigenlijk. Eh, het is tof om hier een keer op zo'n heel andere manier te kunnen eh, ondersteboven staan. <laughs> Hoe is het om hier te fietsen? Leuk. Wat is er zo speciaal aan vandaag? Het is auto Het is zondag en we mogen op de autostrade. Het weer nog. Vanochtend op veel plekken grijs en buien. Vanmiddag blijft het vaker droog. Al kun je beter wel een paraplu meenemen als je de deur uitgaat. Het wordt 18 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en verloopt op veel plekken zelfs best wel druk. In de regio ook hier en daar wat drukte. Op de A4 vanuit Den Haag bijvoorbeeld. Tussen de Hoek en knopend de Nieuwe Meer een kwartier in de file. Op de A10 is namelijk A10 Zuid een stuk eh, asfalt beschadigd. Daar is één rijstrook dicht preventief, vandaar dat daar nu vast staat op de A4. Verder oponthoud op de N201, Hilversum uit Hoorn. Vanaf Nederhorst Den Berg file tot aan Loenersloot.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 I am here, my sanctuary. Days go past, it's autumn already, and I wish it would thunder. Oh, high up in my I do very different things. Can't tell lies from lies. Got a bad sense of What I well, saying what I mean, I do very different things, babe.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 waarbij bestuurders in het ziekenhuis belanden. De Tweede Kamer debatteert morgen over een minimumleeftijd van 14 jaar voor fatbikers. In Japan zijn zes doden gevallen door noodweer. Na hevige regenval zijn huizen verwoest door overstromingen en aardverschuivingen. Er viel in het midden van het land meer dan twee keer zoveel regen als gemiddeld in de hele maand september. De sociaal-democratische partij SPD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Brandenburg gewonnen. De radicaalrechtse AFD werd nip tweede. De AFD komt niet in de regering, andere partijen willen niet samenwerken. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij zo'n 19 graden.